Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Voor de Verenigde Staten staat definitief vast dat Noord-Korea achter de moord op de halfbroer van Kim Jong-un zit. Als straf legt Amerika extra sancties op. De halfbroer van de leider van Noord-Korea werd begin vorig jaar gedood op een vliegveld. Hij kreeg zenuwgas in zijn gezicht. De sancties van de VS zijn opgelegd vanwege het gebruik van het zenuwgas. Opnieuw moet de Amerikaanse president Trump afscheid nemen van een adviseur. Gary Cohn, Trumps belangrijkste economische adviseur, stapt op. Cohn gaf geen reden voor zijn vertrek, maar het is bekend dat hij fel tegen de heffingen is die Trump wil gaan invoeren op buitenlands staal en aluminium. Net als andere critici vreest hij dat de heffingen leiden tot een internationale handelsoorlog. In Papua-Nieuw-Guinea is voor de tweede keer in korte tijd een aardbeving geweest. Een lokale bestuurder zegt tegen persbureau Reuters dat 18 mensen zijn omgekomen. De nieuwe beving had een kracht van 6,7. Door de aardbeving van vorige week kwamen bijna 70 mensen om het leven en werden duizenden huizen vernield. Een van de twee ziekenhuizen in Alkmaar kan de drukte op de spoedeisende hulp niet aan. De Noordwest Ziekenhuisgroep geeft aan dat de wachttijd is opgelopen tot een niet acceptabel niveau. Dat komt doordat omliggende ziekenhuizen de spoedeisende hulp hebben gesloten in verband met de griepgolf. Minister van Nieuwenhuizen trekt 75 miljoen euro uit voor een doorlaat in de Brouwersdam. Door de opening in de dam moet de waterkwaliteit in het Gevelingenmeer worden verbeterd. De zeearm werd in 1971 afgesloten om Nederland beter te beschermen tegen hoog water. Maar dat zorgde ook voor minder zuurstof in het water en dat is slecht voor het bodemleven en de vissen weer dan nog. In de ochtend komt lokaal dichte mist voor.